Turner Jurie van Gelder heeft toegegeven dat hij cocaïne heeft gebruikt. Hij werd onlangs bij een dopingcontrole positief bevonden. Het ministerie van Defensie, waar hij in dienst is, heeft hem inmiddels geschorst. En hij wordt waarschijnlijk op korte termijn ontslagen. Van Gelder zei op een persconferentie dat hij de harddruk een paar weken geleden heeft gebruikt voor het Nederlands kampioenschap in Ahoy in Rotterdam. Het was voor de fun, maar ik had het niet moeten doen, zei de oud-wereld- en Europees kampioen Ringturnen. Jury van Gelder benadrukte dat cocaïne niet de prestaties bevordert. Een oud-trainer zei vier jaar geleden al dat zijn pupil drugs gebruikte en brak daarom destijds met hem. De twee mannen die gisteren in de Amsterdamse rivierenbuurt werden doodgeschoten zijn Albanese. De twee mannen die gewond raakten zijn een Albanees en een Italiaan, zo heeft de politie bekendgemaakt. Agenten vonden gisteravond na een melding van buurtbewoners een zwaargewonde man voor de deur van een huis aan de Holendrechtstraat. Binnen vonden de agenten de twee doden en een tweede zwaargewonde. De politie vermoedt dat er sprake is van een actie in het criminele circuit. In Colombia hebben vroegere paramilitairen bekend dat ze de afgelopen 22 jaar 21.000 mensen hebben vermoord. Volgens een Colombiaanse radiozender leggen ze binnenkort nog meer bekentenissen af. Justitie belooft strafvermindering aan degenen die schuld bekennen. Ze zouden daarom ook willen toegeven dat ze bijna 1800 vermiste Colombianen hebben laten verdwijnen komt een nationale traploopweek, een initiatief van het Diabetesfonds en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen. Bedrijven worden opgeroepen hun werknemers aan te sporen om de trap te nemen in plaats van de lift. Onder meer ING, Philips en verschillende gemeenten doen mee. De nationale traploopweek is van 14 tot en met 18 september. Het weer...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 Think that I can make you believe in love and sex and magic me drive my body around you. I bet you know what I mean. You know, I mean. Cause you know that I can make you believe in love and sex and magic.